Dit is Mark Hokker met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert de overheid om het ritueel slachten van dieren te verbieden. Het onverdoofd slachten levert volgens de toezichthouder te veel stress op, vooral bij runderen. Drie jaar geleden leidde de rituele slacht tot een discussie in Nederland. Een initiatiefwetsvoorstel ertegen van de Partij voor de Dieren werd aangenomen door de Tweede Kamer, maar verworpen door de Eerste Kamer. De nationale politie erkent dat politiemol Mark M. ruim vier jaar ten onrechte toegang had tot allerlei politiesystemen. M. kreeg een vertrouwensfunctie bij de nationale recherche zonder dat hij was gescreend. Toen hij later niet door de screening kwam werd hij overgeplaatst, maar zijn autorisatie werd niet ingetrokken. Hij speelde vertrouwelijke informatie door naar criminelen, hoeveel wordt nog onderzocht. De internationale Syrië-top in Wenen heeft geen concrete resultaten opgeleverd. Wel wil een meerderheid van de deelnemers volgende week voor een tweede keer samenkomen. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken waren de deelnemers het globaal eens over zaken als een nieuwe Syrische grondwet en dat de VN een vredesproces moet gaan leiden. De Verenigde Staten sturen enkele tientallen commando's naar Syrië. Het is de eerste keer dat de VS militairen in Syrië stationeert. De commando's gaan bepalen met welke groepen de VS het beste kan samenwerken. Die gaan ze vervolgens trainen. Volgens het Witte Huis is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat de Amerikaanse militairen zelf gaan vechten. De VS gaat ook meer vliegtuigen inzetten. In de meeste gemeenten in Nederland blijven de pieten zwart of bruin tijdens de intocht van Sinterklaas. Dat blijkt uit een peiling van het Algemeen Dagblad. In 225 gemeenten verandert er weinig tot niets aan de intocht. De gemeenten die iets veranderen zetten roetpieten in... met vegen in hun gezicht of gekleurde pieten. Dat doen ze onder meer in Amsterdam, Den Haag en Almere. Het weer droog, minima van 5 graden. Morgen ook droog en geregeld zon.